start. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een aardverschuiving in het zuiden van China zijn verschillende gebouwen ingestort en bedolven. Dat gebeurde in de stad Xinjiang ten noorden van Hongkong. Gevreesd wordt dat er veel slachtoffers zijn. Officieel zijn er 22 vermisten. Buurtbewoners zeggen dat de aarde die naar beneden is gekomen afkomstig was van bouwwerkzaamheden. Grond die de afgelopen twee jaar was afgegraven was verzameld tot een berg van 100 meter hoog die nu na een regenbui zou zijn ingestort. Minister Bussemaker vindt een vuurwerkverbod niet nodig. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat tradities veranderen. Dat geldt volgens haar ook voor vuurwerk, maar ze wil niet van bovenaf een verbod afkondigen. Wel juicht de minister gemeenten toe die zelf het initiatief nemen om vuurwerkshows te houden. Ze vindt dat als individu een mooi alternatief. Steeds meer organisaties willen een verbod op consumentenvuurwerk. De Amerikaanse ambassade in Tunesië heeft de Amerikanen geadviseerd om vandaag een winkelcentrum in de hoofdstad Tunis te mijden in verband met een terreurdreiging. Het ambassadepersoneel heeft informatie gekregen dat terroristen er een aanslag willen plegen. In het Noord-Afrikaanse land werd vorige maand de noodtoestand afgekondigd nadat er een bomaanslag was gepleegd op een bus met militairen van de presidentiële garde. De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. In het noordwesten van Spanje woeden ruim 100 bosbranden. Dat is een gevolg van de extreme droogte en de ongebruikelijk hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Spanje kampt elk jaar met bosbranden, maar die woeden vooral in de zomer. De autoriteiten zijn ervan overtuigd dat een aantal branden is aangestoken. De harde wind bemoeilijkt het bluswerk. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zon. Later vandaag meer bewolking en vanavond verspreid wat lichte regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Tot de kerstdagen blijft het zeer zacht, soms met regen en een stevige wind.